12 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. In het hele land worden maatregelen genomen vanwege de verwachte hitte. De komende dagen worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Op de weg en het spoor zijn maatregelen genomen om gestrande reizigers op te kunnen vangen. Ook evenementen zijn aangepast of afgelast. Zo wordt de open dag van Ajax, die donderdag zou worden gehouden, verzet. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert de komende dagen extra of veetransportbedrijven zich aan de regels houden. Het Verenigd Koninkrijk wil een Europese maritieme missie naar de straat van Hormuz. Die moet de veiligheid garanderen van de scheepvaart in het gebied... waar de spanningen tussen Iran en westerse bondgenoten zijn opgelopen. Voor de maritieme missie hebben de Britten ook Nederland benaderd... bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een reactie verwijst het ministerie naar de reactie op een soortgelijk verzoek... van de Verenigde Staten eind vorige maand. Het kabinet neemt half augustus een beslissing over het sturen van een marinefregat. In Puerto Rico wordt opnieuw massaal betoogd om het vertrek te eisen van gouverneur Roselio. Vorige week doken seksistische en homofobe chatberichten van hem op. In de hoofdstad San Juan zouden honderdduizenden mensen op de been zijn, maar dat is niet bevestigd. Gisteren betuigde Roselio spijt over de beledigingen. Hij wil niet aftreden, maar heeft wel toegezegd dat hij zich volgend jaar niet herkiesbaar zal stellen. De vrouwen van het Nederlands elftal hebben de halve finale bereikt van het EK onder 19. In de laatste poolwedstrijd versloegen ze gastland Schotland. Het werd 4-0. Donderdag moeten ze het in de halve finale opnemen tegen Duitsland. Door de winst plaatsten de vrouwen zich ook voor het WK onder 20 volgend jaar. Het weer nog vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Morgen zon en in vrijwel heel het land tropisch warm. 30 tot 33 graden. Aan het strand middags mogelijk iets koeler door de wind van zee. Woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen ruim boven de 35 graden.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 You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty.